Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Amerikaanse luchtvaartmeter hadden in 2010 hun bedenkingen bij Andreas Lubitz, de co die het vliegtuig van Germanwings in de Alpen liet neerstorten. Volgens de New York Times aarzelde de luchtvaartautoriteit FAA bij het afgeven van een vlieglicentie. Lubitz volgde sinds 2008 in de VS een vliegopleiding. Hij onderbrak die opleiding omdat hij depressief was. De FAA voelde er niets voor om hem een licentie te geven. Pas toen Duitse artsen verklaarden dat hij genezen was, kreeg papieren. Na de crash waarbij 150 doden vielen bleek dat Lubitsch opnieuw psychiatrisch werd behandeld. Toen Nepal getroffen werd door de aardbeving waren er 750 Nederlanders in het land. Van hen zijn er inmiddels 500 gelokaliseerd. Van de overige 250 heeft mogelijk een deel het land al verlaten, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Mensen die nog geen contact hebben gehad met het ministerie wordt gevraagd dat alsnog te doen. Vannacht en morgenochtend worden er in Rotterdam en Brussel twee vliegtuigen verwacht met in totaal ongeveer 100 Nederlanders uit Nepal. De man die heeft bekend dat hij John de Mol heeft afgeperst... was niet uit op zelfverrijking. Dat zei zijn advocaat in de VARA-talkshow Pauw. Volgens advocaat Emmelot wilde Dirk M. het geld aan goede doelen geven. Hij heeft op de wereld een hoop leed gezien... en ik dacht, ik ga er wat aan doen, zei de advocaat. De man van 70 uit Zeist eiste een groot bedrag van John de Mol. Hij dreigde de kinderen van zijn zus Linda iets aan te doen... als er niet werd betaald. Vorige week kwam de verdachte op vrije voeten... omdat hij een ernstige vorm van dementie heeft. De zaak komt in juni voor de rechter. Dan nog het weer. Vannacht trekt de regen naar het oosten weg. Het koelt af tot 3 graden. Overdag geregeld zon, maar ook buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt 11 tot 13 graden.